Het van Kesteren met het NOS-journaal. De 85 Nederlanders die zijn getroffen door de overstroming in Slovenië... komen met bussen terug naar huis. Ze zijn gisteren vertrokken naar het noorden van Slovenië. Komende avond reizen ze door naar Nederland. Noodweer in Slovenië heeft aan zeker vier mensen het leven gekost... onder wie twee Nederlanders. Algerije is fel tegen militair ingrijpen in Niger. Dat zegt de Algerijnse president Taboen. Volgens hem kan een conflict met het buurland de gehele regio destabiliseren. De Nigerijnse afgezette president roept zijn buurlanden op orde in zijn eigen land te herstellen. De omliggende landen hebben sinds vrijdag een plan klaar liggen voor de militaire interventie... maar Algerije zegt geen geweld te willen gebruiken tegen zijn buren. In Den Haag zijn vijf kinderen onwel geworden gisteren nadat ze buiten hadden gespeeld. Het gaat om kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer dacht eerst dat de kinderen onwel waren geworden door koolmonoxide in een woning... maar na metingen bleek dat niet de oorzaak. Mogelijk hebben de kinderen tijdens het buitenspelen drugs gevonden. Het ziekenhuis onderzoekt nog waardoor ze precies onwel werden. Een Italiaans lid van de maffia is na 11 jaar op de vlucht... opgepakt door zijn liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli... Hij stond op de lijst van de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekte hem op een foto van fans... die de recente overwinning van Napoli vierden in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. Door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar nog kan uitzitten.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 Jack We make y'all wild and Drop this like a fucking gunshot. Boom, boom, boom. Martini, eh. Zij loeft die Firi, eh. Schat, wat de dealie, eh. Ik geef je liefde, babe. Oesta Martini, eh. Zij loeft die Firi, eh.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 Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Osta martini, eh. Zij loeft die eh. Schat, wat's de dealie, eh.